De Stubenitski met het NOS-journaal. Bezoekers van concerten en betalen vanaf vandaag minder geld voor een kaartje. De BTW op de podiumkunst is na de verhoging van vorig jaar weer verlaagd. Van 19% naar 6%. In het vijfpartijenakkoord werd afgesproken dat de verhoging van vorig jaar op vandaag zou worden teruggedraaid. Mensen die voor de verlaging een kaartje hebben gekocht krijgen het BTW-voordeel in principe niet terug... Sommige schouwburgen en theaters overwegen bezoekers toch te compenseren met bijvoorbeeld tegoedbonnen. goedbonnen. Behalve de btw-verlaging veranderen er vandaag nog meer regels. Zo wordt mobiel bellen en internetten binnen Europa goedkoper en ook de hoogte van het minimumloon en een aantal uitkeringen zijn aangepast. In België zijn gisteravond zeven mensen zwaar gewond geraakt door een ongeval met een luchtballon. Die ballon kwam 30 kilometer van Maastricht in de plaats Houthalen-Oost in de problemen door een windstoot. De piloot had de ballon al op de grond gekregen, maar door een hevige windvlaag werd de ballon weer de lucht ingeslingerd. Drie mensen vielen uit de mand en kwamen hard neer. De ballon kwam zo'n 50 meter verderop neer. Wat Nederland betreft is er geen plaats voor president Assad in het nieuwe Syrië. Dat zei minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken na het topoverleg over Syrië in Genève. Daar werden deelnemende landen het erover eens dat er een overgangsregering moet komen in Syrië. Maar er werd niet afgesproken of president Assad nog een rol speelt in die regering. VN-gezant Kofi Annan roept op om meteen over te gaan tot uitvoering van het plan. Minister Roosentaal steunt Annan en zegt dat het geweld in Syrië moet stoppen.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 wish there in the morning sun One day I'll get back and sit in my chair Lying in the morning sun Making the most of my Lying in the morning sun What about all the grass between your toes? It's a party.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 sei onde ficar agora. Só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. audiência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém.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 the joy it brings.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 人生。